Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Zuid-Afrika is vader van de Zuid-Afrikaanse jazz genoemd. Masekela begon in de jaren 50 als leider van verschillende jazzorkesten. Later werkte de jazztrompetist in de Verenigde Staten... met onder andere Herb Albert en The Birds. In veel van zijn muziek protesteerde hij tegen apartheid en slavernij. Pas in 1984 scoorde hij een wereldhit met Don't Go Lose It Baby. Hugh Masekela leed aan prostaatkanker. Hij was 78 jaar. Op de snelweg E40 bij Gent in België is een auto binnengereden bij de winkel van een tankstation. Volgens Belgische media is daarbij een man uit Nederland om het leven gekomen. Hij stond met twee andere collega's koffie te drinken. Zijn collega's raakten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Klanten van ING gaan op een andere manier online bankieren. De bank stopt met het gebruik van de zogenoemde TAN-codes. Deze code moest worden ingevoerd bij het doen van een betaling. Klanten kregen de TAN-codes op een papieren lijst van de bank... of ze kregen een berichtje met de code op hun mobiele telefoon. De Consumentenbond waarschuwde vorig jaar nog... dat de TAN-codes op een papieren lijst onveilig zijn. ING stapt nu over op een systeem waarbij klanten via de app... op hun mobiele telefoon toestemming moeten geven voor een betaalopdracht. Culemborg en het Openbaar Ministerie loven een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip over autobranden in de gemeente. Sinds 2015 zijn er meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. De daders zijn nog altijd spoorloos. In Londen zijn vanwege een gaslek bijna 1500 mensen geëvacueerd uit een hotel en een nachtclub. In de buurt van Craven Street, vlakbij Trafalgar Square, heeft de Londense brandweer hoge concentraties gas in de lucht gemeten. Er zijn geen meldingen van gewonden. De oorzaak van het gaslek is niet duidelijk. Het station Charing Cross is ontruimd. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond af en toe lichte regen. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond nog wat warmer. Morgen kan het plaatselijk 14 graden worden. Smiddags gaat het regenen en flink waaien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. De ochtendspits in de Randstad is eh, zo goed als voorbij en de A2 is ook weer open van Utrecht naar Den Bosch.